Thank you. Daniel. Coming home. En je hebt er eventjes op moeten wachten. Een uur lang, maar dan is het zover. De mix van Leo van der Weijden. De pre-summer mix. Een uur lang. Hier op jou zie het. Dit is Leo van der Weijden. hier Yeah. Bye. Thank rijden en even de update van welke platen er allemaal zijn gedraaid. Het was dan met Frankie Knuckles presents Director's Cut featuring Jamie Principal I'll Take You There in the Shapeshifters remix. Tomorrow Day Freakazoid en Matt Long Legs Running 2011. Frame Sahara en Central Avenue mix. Suicide featuring Saida met It in the David Penn remix kwam ook voorbij. All Day All Night in de René Ames remix. Hoor nu voor deze plaat. En dit is Sydney Samson featuring Maxi. Panorama. Don't mean nothing in the Roll endorse edit. Tot aan 11 uur. Knalt hij hier door de eter? Dit is hier Hero Zandvoort. Nou, hier. Thank you. Gracias. Future staat er Coming home in the dirty South club mix. Review. Rock and Hook and Sling. Featuring Rudy. Diamonds in the Sky. Swedish House Mafia. the hoorde je natuurlijk. It saved the world. And deze plaat. David Thorpe. Check it up. De volgende plaat. Jeremy Hollander. Met Tanja Skvala. Uitgekomen op the label Spin. meer in de original mix. Laatste plaats van deze zit wordt een Matt Lana versus Julie McKnight, Diamond Rift, in de Leo van der Weide mashup. Tot aan 11 uur, Leo van der Weide. hier nog zo CFM Zandvoort. Zandvoort's grootste dansvloer.